Maar voor die tijd willen ze Afghanen al, eh, dat die al blijven in, eh, in Afghanistan. En ze zeggen dat dat ook is vanwege de veiligheid rond het vliegveld. Maar ook eh, zei hij bijvoorbeeld dat ze niet willen dat hoogopgeleiden vertrekken. Betekent dus dat Afghanen die Nederland hielpen bij de missie... bijvoorbeeld als tolk worden tegengehouden. Om hoeveel mensen het gaat is onduidelijk. Tot nu toe kwamen per dag zo'n 200 tot 400 Afghanen aan in ons land. Voor hen is nu een vierde opvanglocatie geopend. Naast Zoutkamp, Zeist en Ede kunnen ze ook terecht in het natuurgebied Heumensoord bij Nijmegen. De vliegshow bij de Formule 1 in Zandvoort gaat niet door. Er zou een zogenoemde flypast zijn met gevechtsvliegtuigen van Defensie die over het circuit vliegen als een soort eerbetoon. Milieuclubs waren daar absoluut niet blij mee en stapten ook naar de rechter. Defensie schrapt de vliegshow, het heeft niet te maken met de kritiek, maar met de ontwikkelingen in Afghanistan, staat in een persbericht. Vijf van de zes partijen die nog betrokken zijn bij de formatie kwamen vandaag langs bij informateur Hamer. Na afloop wilden ze niet veel kwijt. Waarschijnlijk is de samenwerking van GroenLinks en de PvdA in de formatie wel besproken. Die kondigde vorige week aan met een gezamenlijk team te komen. Het demissionaire kabinet gaat alles op alles zetten om zoveel mogelijk scholieren zich te laten vaccineren. Op dit moment is nog maar één op de zeven scholieren volledig gevaccineerd. Maar demissionair minister Hugo de Jonge denkt dat het aantal stijgt als alle middelbare scholen volgende week open zijn. En we gaan het ook makkelijker maken met prikken zonder afspraak, allerlei pop-up locaties die overal gaan ontstaan om jezelf te laten vaccineren tot op eh, schoolpleinen waar, waar de prikbussen van de GGD komen te staan. Je checkt het hele interview met hem op de Insta van NOS Stories. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnen de meeste, de meeste wolken. Morgen in de ochtend eerst zonnig, later bewolkt en maximaal 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 is het favoriete album van de maand. Laten we hopen dat het niet nog eens 12 jaar duurt voordat er een nieuw album van de Flatlanders uitkomt. Treasure of Love is de titelsong. treasure of love, the treasure of love you gave to me. In this world there are riches that money can't buy, like the treasure of better days. No, it really don't matter, for I'm rich in other ways. If my pockets are empty, but still wealthy I'll be, with the treasure of love, the treasure of love Never Dancing gaat over mijn oma die op haar achttiende vlucht uit Indonesië en met de boot naar Nederland kwam. Ze danste toen en ze danst nog steeds. Door haar ben ik gaan houden van country. We hebben samen heel wat afgedanst. She said, never. cover van deze week. Dat was Abby. Nu aandacht voor de Isaacs met een cover van het Birds nummer Turn, Turn, Turn. Wat mij betreft hoort Jimmy Buffett bij de zomer zoals bier bij de kroeg. Hij zorgt altijd weer voor een lach op je gezicht, ook met Down at the La Dida. where the warm wind blows Not a TV set, not a radio Just an old guitar when the sun sinks low Down at the La Da. the place to be if you're all alone needing company. It's the lovers' bar where the fun is free. Down at the la -di da, down at the la -di da. There's a perfect margarita in a mason jar at the end of the world and the sea of dreams where the ocean smiles and the seagulls scream.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 Nancy Griffith, de Grammy-winnende singer-songwriter die folk- en country-songs schreef, is plotseling op 68-jarige leeftijd overleden, Maakte het platenlabel Rounder Records onlangs in een verklaring bekend. Simple Life is de eerste song van Nancy die we draaien. Ferry Blue Moon en Last Train Home zijn nog twee songs van haar. Rest in peace, Nancy. familie vormt het hart van de in New Orleans gevestigde band Chapel Heart. Bestaande uit Grammy-genomineerde Danica Hart, haar nicht Tria en zus Devin. Zingen de dames al samen sinds peuters waren en hun muzikale chemie is duidelijk te zien en te horen. You Can Have Him Jolene is een van hun songs. verrassend debuut in dit programma van de uit Del Rio, Texas afkomstige William Beckman met de door hem zelf geschreven Bourbon Whiskey. Hij deed dit op 19-jarige leeftijd. Zijn stem maakt grote indruk. Well, you said it's over Our love is dead and gone I don't I won't complain If you decide to leave So go on, walk out that door And don't worry about me doing. Forget about me and enjoy your freedom. Just don't call me to say you're sorry and you miss me because I won't listen. I'll be drunk bourbon whiskey. een countryplaat puur zang. Tel erbij de doorleefde stem van inmiddels 70-jarige Canadees Murray McLaughlin op... en je hebt de ideale plaat om eens lekker achterover te zitten en de muziek volledig tot je te nemen. Dat heb ik gedaan, met veel plezier. Graag maak er ook jouw deelgenoot van met Pandemic Blues en Shining City on the Hill. impossible as it may seem, they'll be leaning on a windowsill. They'll be leaning on a windowsill in a shining city on a hill. While the smoke and bullets fly, while the best among us die, there's a dream that's waiting still. There's a dream that's waiting still of a shining city on a hill. Tears of rage are falling still while the worst among us kill. Don't let it be fulfilled. Don't let it be a dream unfulfilled. it won't be forever till we see that shining city on the hill. That shining city info of verzoekjes. Info at crossroadsmusic.nl George Jessup zingt vanuit het hart als een zeldzame bloem in de wildernis. Ze praat met ons over de diepste zaken. Kwesties waar we allemaal om zouden moeten geven. Maar veel van ons doen alsof ze ons niet raken. This old boy has carried me. This old body has carried me. I've lived in has carried me.